Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt opnieuw plat. Na een eerdere urenlange storing leek het treinverkeer weer langzaam op gang te komen. Maar volgens ProRail zijn de problemen met beeldschermen bij de verkeersleiding van de NS weer teruggekeerd. Hoe lang het deze keer duurt is niet bekend. Rond 8 uur gingen alle treinen weer rijden, maar ruim een half uur later ging het weer mis. Door de storing kunnen seinen en wissels niet bediend worden en is er geen contact mogelijk met machinisten. De grote heidebrand in Nationaal Park de Maasduinen in Limburg is grotendeels onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer heeft wel wat tijd nodig om de brand volledig te blussen. De veiligheidsregio roept omwonenden op om afstand te houden... zodat ze hulpdiensten niet in de weg lopen. Vanochtend was er ook een bosbrand in de Weerter en Bergen, ook in Limburg. Die is inmiddels geblust. Nooit eerder bezochten zoveel mensen een tentoonstelling in het Rijksmuseum als die van Vermeer. Vandaag is de laatste dag dat de verzamelde werken van de schilder er te zien zijn. Over een uur sluit de tentoonstelling definitief. Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de Vermeers te zien zijn de openingstijden verruimd. Dankzij bruiklenen van musea over de hele wereld waren er meer werken dan ooit bij elkaar gebracht van Vermeer. In totaal zijn er 650.000 mensen voor naar het Rijksmuseum gekomen. Sparta blijft in de race voor een ticket voor de voorronde van de Conference League. De Rotterdammers bereikten de finale van de play-offs door FC Utrecht thuis te verslaan in een serie strafschoppen. Sparta neemt het donderdag en zondag in de finale op tegen FC Twente. De winnaar van die twee wedstrijden gaat de voorronde van de Conference League in. FC Twente won eerder vandaag met 4-0 van Heerenveen. Het weer tot besluit.